De RDW gaat onder meer de merken Volvo, Opel en Kia onder de loep nemen. Gekeken wordt of de uitstoot op de rollerbank ongeveer hetzelfde is als die op de weg. Het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft vanaf begin volgend jaar een vondelingenkamer als eerste ziekenhuis in Nederland. Het Zwolse ziekenhuis vindt dat moeders in nood een goede plek moeten hebben waar ze hun kind kunnen afstaan. De vrouw kan in de kamer anoniem praten met een hulpverlener. Wie gezond wil blijven kan het beste helemaal geen alcohol drinken. Dat advies geeft de Gezondheidsraad in de nieuwste voedingsrichtlijnen. Anders dan vroeger pleit de raad voor het dagelijks eten van zeker 15 gram ongezouten noten en minstens één keer per week peulvruchten. In zijn algemeenheid wordt aangeraden meer groente en fruit en minder vlees te eten. Voor mensen die schade hebben geleden door de aardbevingen in Groningen komt er een onafhankelijke scheidsrechter. Dat heeft de Nationaal Coördinator Groningen Alders bekendgemaakt. Deze scheidsrechter kan uitspraak doen als de schadeafhandeling vastzit. De versteviging van de huizen moet volgens Alders beginnen daar waar het grootste risico is, in Loppersum en omgeving. Facebook stapt naar de rechter vanwege een wraakpornozaak. Het bedrijf moet onderzoeken wie een pornofilmpje van een 21-jarige vrouw en haar ex-vriend online heeft gezet. Maar het bedrijf en de vrouw kunnen het niet eens worden over de onderzoeker die dat moet doen. En daarom wil Facebook de rechter laten beslissen. Het weer, het is bewolkt en er kan wat regen vallen. In het noordoosten blijft het tot de avond droog. Vanavond wordt het geleidelijk weer droog. Morgen is het opnieuw bewolkt met kans op lichte regen. Middagtemperatuur ligt rond 16 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vielen rijden op de A2 Utrecht en Bos... tussen Oude Rijn en de afrit Eveningen 8 kilometer. Op de A7 hoorn Dam voor Purmerend Zuid 3. De A10 vanaf knooppunt Koenplein voor knooppunt Amstel 7 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Woerden 6. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht Oost 8 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer. A27 Gorkum-Almere bij Beeldhoven 4 lange file op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Noordeloos over 15 kilometer.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 Jordan Neck, nek, Laura Nonse, hier bij CFM. En zometeen weer een nieuwe editie van Rarara. Wat speel ik op mijn mondharmonica? Even oefenen hoor. Vamos a ver. het heel erg reclame als ik zeg dat mijn eh, oom met zijn bedrijf een feest gaat geven dat een Night to Remember heet?